een Klomp met het NOS-journaal. Het brein achter de aanslagen in Parijs is gedood bij de grote politieactie in een voorstad van Parijs gisteren. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Franse media melden gisteren al dat de 28-jarige Abaoud uit België bij de actie gedood was. Inmiddels blijkt uit een analyse van de vingerafdrukken dat het inderdaad om hem gaat. Abaoud wordt gezien als de coördinator van de aanslagen waarbij 129 mensen omkwamen. Documentaire festival ITVA schrapte de documentaire over de rockband Eagles of Death Metal. De film The Redemption of the Devil zou worden vertoond in de Melkweg in Amsterdam. Vanwege de aanslagen in Parijs trekt regisseur Peter Hofman de film terug, in overleg met de band. De muzikanten traden in Parijs op in concertzalen Bataclan toen terroristen binnendrongen en 89 mensen doodschoten. Niemand van de band raakte gewond, wel kwam een verkoper van bandmerchandise om het leven. Duitse media komen met steeds meer details over het afblazen van de oefeninterland Duitsland-Nederland in Hannover. Ze schrijven dat vijf terroristen vier bommen in het stadion wilden laten ontploffen. De explosieven zouden het stadion worden binnengebracht in een geaccrediteerd voertuig, zoals een ambulance. De omroep NDR baseert zich op een geheim document van de dienst die in Duitsland verboden organisaties volgt. Medewerkers uit de sociale werkvoorziening voeren actie in Den Haag voor meer loon. Twintig van hen zitten in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en dreigen daar net zo lang te blijven zitten tot er een nieuwe CAO is. Ruim 7000 andere medewerkers demonstreren op het Malieveld. Het loon in de sociale werkvoorziening is sinds vijf jaar hetzelfde. In september boden gemeenten een structurele loonsverhoging van 225 euro per jaar... maar vakbond FNV vindt dat niet genoeg. Het weer nog. In het midden en zuiden is het bewolkt... met vooral in de zuidelijke provincies soms veel regen. Het is 11 tot 13 graden. Later vanavond wordt het in het zuiden droog... maar morgen opnieuw regen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Eemnes 12 kilometer... Op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij knooppunt Holendrecht 4 kilometer. De A9 Alkmaar richting Diemen bij knooppunt Holendrecht 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Slotermeer en knooppunt Amstel 9 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 8 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Daar is de vertraging bijna een uur. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Leiden en Alfa aan de Rijn. De A13, de richting Rotterdam voor knooppunt Klaverpolderplein, 13 kilometer. A15, Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 12 kilometer. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder 9 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Maasluis 5 kilometer na een ongeluk.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 Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperen knaap alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven? Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En terrasjes zitten overvol. Alle mensen raken uit hun bol is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het een leven fijn. Als de zon schijnt, als de zon schijnt, als de zon schijnt, als de zon schijnt. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Van 27 november tot 10 januari presenteren wij de tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Wintertheater in het Zandvoort Museum. Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars bereid gevonden hun nieuwste werk te tonen in het theatriale schema. Zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel meer. De tentoonstelling wordt geopend met een winterse voorstelling van Anton Pieck. Vrijdag 27 november van 4 tot 6. Wij heten u van harte welkom op onze sfeervolle opening. In de kleine zaal vindt u een tentoonstelling van het Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluweestraat nummer 1. En de website is www.zandvoortmuseum.nl ooit een dinosaurus uit een boek zien komen... de aardbol zien zweven in de sterrenhemel... beleef het zelf met augmented reality techniek. De demonstratie vindt plaats op vrijdag 27 november... in de bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré nummer 1. Kinderen vanaf 8 jaar zijn deze dagen steeds van 3 tot 5 welkom. De toegang is gratis en je kunt gewoon binnenlopen. Bij augmented reality blijf je in de echte wereld en kun je alles aanraken maar er worden digitale onderdelen toegevoegd. Die alles bij elkaar voor een AR-ervaring zorgen. Zo lijkt het net alsof er een deno uit een boek stapt... of dat je een aardbol aan kunt raken. Je hebt er alleen maar een speciaal boek voor nodig en een tablet. Daar zorgen wij voor. Met een speciaal app die erop staat... is het alsof Jurassic Park naar je toe komt. Beleef het zelf en kom kijken... Heb je de dino gezien? Dan kun je hem ook nog tekenen en printen met een 3D-printer. Meer informatie? www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Louis Davids Carré, nummer 1. zondag 22 november komt de Goed Heiligman op bezoek bij Rebel. Kinderen kunnen met de Sint op de foto, gezellig liedjes zingen... en voor het eerst honderden kinderen een leuke attentie als ze aanwezig zijn. Rebel zorgt op deze dag voor limonade voor de kinderen... en voor de ouders staat er koffie voor 1 euro of cappuccino voor 1,50 euro klaar. De overige consumpties zijn verkrijgbaar voor de reguliere tarieven. Meer informatie, Rebel, Kerkplein 7. Het, het, feest begint middags om drie uur en het is om vijf uur afgelopen... en dan gaat de Sint weer terug naar zijn verblijf. want you back again. I want your love. again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. antes de me quiero echarme estar del Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo querido que busca el monte Amparo. words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Kom lekker luisteren, spelen en dansen. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is gestart in Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afgewisseld een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 25 november om 10 uur zijn de peuters en hun ouders, grootouders of oppas... welkom in de Bibliotheek Zandvoort, Louis-Davids Carré nummer 1. De toegang is gratis. Tijdens de Peuterbiep worden spelerwijs aandacht besteed aan het taalgevoel... en de woordenschat van kinderen door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we dan ook als we muziek gaan maken... en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de Peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. Meer informatie? Bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré nummer 1... De website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en zoals ik het vermeld heb, het is om 11 uur afgelopen. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanochtend was het wisselend bewolkt met lokaal hier en daar een bui. Over het zuiden trok meer bewolking. Er stond een vrij krachtige zuidwestenwind... en in de kustgebieden en rond het IJsselmeer was de wind krachtig tot hard. In het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden was de wind soms stormachtig... en zware windstoten van 89 tot 90 km per uur. Vanmiddag werd de bewolking in het zuiden dikker en kon het langer regenen. Ook in het noorden nam de bewolking toe en af en toe een bui. De wind nam iets in de kracht af, waardoor de zuidelijk zware windstoten verdwijnen. De middagtemperatuur lag tussen de 12 en de 14 graden. Vanavond blijft het in het uiterste zuiden nog een tijdje regenen. In het midden en het noorden zijn er ook droge perioden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 7 tot 9 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en buien, afgewisseld met wat zon. In de zuidelijke provincies is er overwegend bewolkt en zijn er perioden met lichte regen. Op veel plaatsen wordt het niet warmer dan 9 of 10 graden. Daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige westenwind. In de avond wordt het wisselvalliger en in de nacht daalt de temperatuur naar 4 tot 6 graden. In de Limburgse heuvels kan er wat natte sneeuw vallen. Zaterdag wordt een overwegend bewolkte dag met regelmatig buien. In de kustprovincies kan onweer voorkomen. De temperatuur stijgt nauwelijks, waardoor het niet warmer wordt dan 5 tot 7 graden. Vooral in Zuid-Limburg kan de regen gepaard gaan met een beetje sneeuw... en voor het gevoel ligt de temperatuur rond of net onder het vriespunt. In de nacht naar zondag kan de temperatuur in het binnenland... tijdens de opklaringen dalen tot het vriespunt. Zondag is het, met 4 tot 7 graden, kouder dan normaal. Er trekken buien over het land en daarbij is de kans op een beetje hagel en een klap onweer. De zuidoosten maakt kans op natte sneeuw. De dagen daarna blijft het wisselvallig Maandag is het behoorlijk fris en met de vroege ochtend kans op vorst. Later in de week is het minder koud. You see This guy's in love with you Yes, I'm in love.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 Meer informatie, Williams Pub, Haltestraat nummer 44. En het is s'nachts om 3 uur afgelopen. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I. I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. But you were always Evenementenkalender november en december. De 21 november, de Zandvoort 500. Start wintercompetitie, circuitpark Zandvoort. De 22e, Kert, Sint en Rommelmarkt. Huis in de Duinen, van 11 tot 3. De 22e, tweemaal Oom Wanja. Een drama in Theater de Krocht. Aanvang 3 uur middags. De 27e, Sinterklaas toneel door de Zandvoortse leraren. Theater de Krocht, aanvang 8 uur s avonds. De 29e Swingin' Sunday. Dansmiddag in Theater de Krocht. Aanvang half drie. De 29e Dinner Diner Dansant met Miriam Ferrano. Restaurant Evi, aanvang om half zeven. De 29e de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10 uur. En in december, de 19e, is er een kerstbal in Theater de Krocht. Aanvang 8 uur s avonds. de obelisken voor. Met een beetje fantasie is in een obelisk een versteende zonnestraal te zien. Maar in werkelijkheid is het een zonnepilaar. Een lichtzuil die soms zichtbaar is bij op- en ondergaande zon. De toppen van de obelisken waren in de oudheid bovendien vaak verguld, zodat ze zonlicht weerkaatste. De puntige pilaren stonden namelijk symbool voor de zonnegod, een van de belangrijkste Egyptische goden. Sommigen geloofden zelfs dat hij in obelisken leefde. Daarnaast diende obelisken als uithangbord en PR-instrument. Neem de obelisk die ooit in de Egyptische Heliopolis stond... maar in de 19e eeuw naar New York verhuisde. Die staat vol met hieroglyphen die eer betonen aan goden zoals de zonnegod... maar ook aan Ramses II... Deze farao uit de 13e eeuw voor Christus liet door heel Egypte grote bouwwerken neerzetten en inscripties aanbrengen die duidelijk maakten hoe belangrijk hij was.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 I know you'd understand. every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to meeste gevallen beëindigen koren hun bestaan onzichtbaar en geruisloos. Zo niet het hoogbejaarde koor van Anker. De seniorenvereniging Zandvoort organiseerde zondag 15 november... een indrukwekkende jubileumconcert in Theater de Krocht. De 100 aanwezigen brachten allereerst een toast uit... op de rijke geschiedenis van het koor. Daarna werd door pianist Theo Wijnen een passende muzikale medebeleven... met de getroffenen in Parijs uitgevoerd. Voordat de pauze begon werden, geheel onverwachts, door wethouder Bluis drie oorkondes met erepenningen uitgereikt. Judith Kerkman werd geprezen omdat zij jarenlang elke week meer dan voortreffelijk de koffie, thee en koek bij het koor verzorgde. Pianist Theo Wijnen voor zijn jarenlange zeer gewaardeerde muzikale begeleiding... en dirigent Wim de Vries wegens het meer dan twintig jaar met vaste hand leiden van het koor. Onder luid applaus en met het feestelijke bloemenhulde... viel om circa vijf uur definitief het doek voor het koor De Anker. everything I'd ever hoped to find. That's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you makes me happy. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything i ever hoped to find is what you are. Everything I ever want for mine is what you Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. De Zandvoort 500 WK-EK e op zaterdag 21 november. Traditioneel worden de officiële autosportseizoen afgesloten met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op het circuitpark Zandvoort. Naast veel sensationele inhaalraces op de baan zal er ook het nodige spektakel te zien zijn en te beleven in de spits met de boeiende gevechten tussen de GT's en de tourwagens in vier verschillende klassen. Tijdens de WEK-races worden in drie divisies gereden, divisie 1, 2 en 3. Door het speciale puntensysteem komen alle deelnemers, ongeacht hun divisie, in aanmerking voor de titel in het Winter Endurance Kampioenschap. Voor de rijders in, heel, in elke divisie is het wel belangrijk dat ze in alle drie de wedstrijden veel punten scoren in de eigen divisie. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl than you. you answer to. That means I offer my If you refuse me, I will be blue and waiting all along. But if when you hear my love call, Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. Volgende week ga ik een keertje overslaan. Maar Bart van der Meer neemt het dan van mij mijn twee uur muziekboulevard over. Dus de kwaliteit is gegarandeerd. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. En dan Alternative FM tot 10 uur. Gepresenteerd door Marcus van Dam en Jaap Koper. Gevolgd door App en Vloed. Een programma met heerlijke ballades waardoor uw stress weg hebt, samengesteld en gepresenteerd door Charles Duif.